12 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er is gisteren nog een zesde terreurverdachte opgepakt... in het onderzoek naar de aanslagen in Brussel. Volgens Belgische media is het Bilal El Makouki. Hij werd eerder als lid van Sharia voor Belgium veroordeeld. Wat zijn rol bij de aanslagen in Brussel was, is nog niet duidelijk. Ook is het nog onduidelijk of de gisteren opgepakte terreurverdachte Abrini de man met het hoedje is. Hij wist te ontkomen na de aanslagen op vliegveld Zaventem. Het kabinet overweegt de sluiting van nog eens twee kolencentrales om de CO2-doelstellingen te halen. In het energieakkoord van 2013 is al afgesproken dat vijf oude kolencentrales uit de jaren 80 dichtgaan. Nu komen daar mogelijk nog twee centrales uit de jaren 90 bij. De Hemwegcentrale van Nuon in Amsterdam en de Amercentrale van Essent in Geertruidenberg. Het kabinet vindt dat de drie nieuwste centrales op de Maasvlakte en in de Eemshaven open kunnen blijven. De Tweede Kamer wil juist dat er een onderzoek wordt ingesteld naar sluiting van alle kolencentrales. Vier op de tien huishoudens wonen in een rijtjeshuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Door de jaren heen is het rijtjeshuis minder populair geworden, maar het werd toch relatief veel verkocht. Volgens de onderzoekers waren er in de jaren 70 en 80 veel jonge gezinnen die de woningmarkt domineerden. Vooral bij die huishoudens was het rijtjeshuis populair. Oostenrijk gaat de eigenaar van het geboortehuis van Adolf Hitler onteigenen. De autoriteiten willen zo voorkomen dat het huis in Braunau mogelijk wordt gebruikt voor verspreiding van nationaal-socialistische denkbeelden. Hitler werd in 1889 in Braunau geboren. Na de Tweede Wereldoorlog heeft de eigenaar het huis aan verschillende partijen verhuurd, maar nu staat het al een paar jaar leeg. Wat ermee moet gebeuren is nog onduidelijk. Het weer nog, periode met zon en het blijft hebben overal droog. Door 13 tot 15 graden. Vanmiddag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en vanavond valt in het zuidwesten soms regen. Morgen eerst in het oosten nog kans op regen. Geleidelijk breekt de zon door en het wordt dan 12 tot 14 graden. Dit was het en NOS. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Hilversum en Afrit Bunschoten nog 5 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij.